René van Brakel met het NOS-journaal. In Amerika ligt de strijd om de kandidatuur in de Republikeinse Partij weer helemaal open. Bij de voorverkiezingen in de staat South Carolina boekte Newt Gingrich een overtuigende zegen. De voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kreeg veel meer stemmen dan Mitt Romney. De uitslag is een flinke tegenvaller voor Romney. De oud-gouverneur was de laatste weken uitgegroeid tot favoriet door zijn goede score in Iowa en de winst in New Hampshire. De strijd om de nominatie gaat nu verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. verkiezingen. Gingrich zegt dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. In de Amerikaanse staat New Jersey zijn bij een brand op een boerderij 22 paarden omgekomen. Het waren showpaarden. Zo'n dier kost al snel enkele tienduizenden euro's. Het vuur op de boerderij verspreidde zich snel. Daardoor kreeg de eigenaar geen kans om de paarden in veiligheid te brengen. Toen de hulpdiensten bij de boerderij in New Jersey aankwamen, waren de showpaarden al dood. Over de oorzaak van de brand is nog weinig duidelijk. Finland kiest vandaag een nieuwe president. De conservatieve oud-minister Genea Nistu staat bovenaan in de peilingen, maar hij krijgt waarschijnlijk niet genoeg steun om al in de eerste ronde te winnen. Daarvoor moet hij minimaal de helft van de kiezers achter zich krijgen. De nieuwe president krijgt door een hervorming van de grondwet minder te zeggen, maar het is niet alleen een ceremoniële functie. In de campagne ging het vooral over Europa. De Finnen vinden dat ze te veel moeten bijdragen voor de redding van de euro. Om 8 uur gaan de stembureaus open. De vinden kunnen tot vanavond 7 uur hun stem uitbrengen. Het weer nog, in het noorden kans op een bui tussen graad of 5.